Hij is ook geen kandidaat Kamerlid. Volgens Bos zal de Amsterdamse burgemeester Cohen zich kandidaat stellen om hem op te volgen als lijsttrekker. Cohen geeft vanmiddag een persconferentie. Bos noemde Cohen een leider die de PvdA een goed resultaat kan bezorgen bij de verkiezingen. Volgens Bos is Cohen de premier die dit land nodig heeft. Bos wil meer tijd besteden aan zijn gezin. Hij heeft drie jonge kinderen. Hij benadrukte dat zijn persoonlijke omstandigheden het enige motief zijn om op te stappen. Maar het is me wel makkelijker gemaakt toen ik wist wie kandidaat zou zijn, zei Bos. Hij zei verder dat hij de beslissing het weekend voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft genomen. Maar hij wilde daar de verkiezingen niet mee belasten. Vorige week zei Bos nog dat hij kandidaat premier is van zijn partij. Hij zei toen te hopen dat de PvdA de grootste partij wordt... en volgens hem is het logisch dat die dan ook de premier levert. In de PvdA wordt met respect gereageerd op het opstappen van Bos. De meeste kopstukken steunen de kandidatuur van Cohen. Fractievoorzitter Hamer zei dat ze de worsteling van Bos... tussen werk en privé van nabij heeft meegemaakt. Ex-minister Plasterk noemde zijn vertrek een groot verlies... en oud-minister Koenders spreekt van een eerlijke en knappe beslissing. Volgens Hamer is Cohen de beste kandidaat om hem op te volgen. Plasterk vindt Cohen een wijze man. Het zou een zegen zijn als hij, met zijn manier van bindend leiderschap, het land kan regeren, zei hij. Koenders noemde Cohen een man die in heel Nederland veel respect geniet. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 39 mensen omgekomen bij twee zelfmoordaanslagen. De daders bliezen zich binnen 20 seconden van elkaar op. De een op een markt en de ander in een drukke woonwijk. Maandag werden bij een soortgelijke aanslag 13 mensen gedood. Toen was een gebouw van de politie en de geheime dienst het doelwit van de daders.